Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. In een voorstad van Parijs is een leraar van een middelbare school onthoofd. De man werd op straat aangevallen met een mes. De dader is daarna door de politie doodgeschoten. Hij zou volgens getuigen Aloua Akbar hebben geroepen tijdens de aanval. De man zou een ouder zijn van een leerling aan wie het slachtoffer les gaf. Volgens Franse media had de leraar onlangs een les gegeven over vrijheid van meningsuiting... waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed liet zien. De Franse antiterreureenheid onderzoekt de zaak. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn op vakantie naar Griekenland. Opvallend, want premier Rutte zei dinsdag tijdens de persconferentie nog... dat we voorzichtig moeten zijn met reizen naar het buitenland sluit minister Grapperhaus zich bij aan. Soms realiseren mensen het zich misschien ook onvoldoende dat het echt nu even een gedeeltelijke lockdown is. En we moeten even blijven zoveel mogelijk in onze eigen omgeving. Zou u zelf naar het buitenland gaan? Nee, ik zou nu op vakantie in Nederland blijven. De koning doet dat dus niet, maar zijn vakantievilla staat op de Peloponnesos. Daar geldt code geel. Hij overtreedt dus geen regels. Rapper Leeuw Klein is mogelijk betrokken geweest bij een mishandeling eind vorig jaar. Dat zegt het AD. Een man van 28 heeft vorig jaar aangifte gedaan van een mishandeling in een club. De manager van Leeuw Kleine zou hebben geprobeerd de aangifte in te trekken. Hij laat weten dat de rapper vorig jaar eenmalig is verhoord door de politie. Daarna hebben hij en Leeuw Kleine niks meer gehoord. En hotels in de natuur doen goede zaken deze herfstvakantie. Het is rete druk in de landelijke gebieden, terwijl de hotelkamers in de Randstad juist leeg staan. Voelt best een beetje gek, zegt deze drukke hoteleigenaar. Ik heb ook wel een soort van plaatsvervangende schaamte. Ik weet hoe, eh, ja, hoe, ja, hoe collega's zich, eh, zich voelen. Het is echt niet, eh, ja, echt niet fijn en ja, wij hebben gewoon mazzel. ja, hotels mogen open blijven en blijven koken. Dus dat doen we met, ja, met heel veel liefde. Komt vooral door vakantiegangers uit eigen land. Belgen en Duitsers blijven thuis. Van de zomer was het ook al druk in Nederlandse hotels. Sommigen draaiden zelfs een betere zomer dan de zomer van het jaar daarvoor. Vanavond en vannacht, dit is het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen een rustige herfstdag met wat zon. Al kan er in het noorden en westen een buitje vallen. graadje of 12 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file.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 Nikita, I need you so. Nikita. alright, that don't matter to me. Got the rhythm and the rhyme, I'm right on time, I'm gonna blow your mind. This native love is restless. de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Mais qui va se négliger Je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. Oh, tête, on s'aimait pas, mais. Mais qui va mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. les pipos. Oh yeah bête, bête, bête.